Dat zegt het UWV. Begin dit jaar waren het er 340.000, eind volgend jaar 440.000. Dat is een recordaantal. Ook het geld dat de overheid kwijt is aan UWW-uitkeringen stijgt fors. In twee jaar is dat 2,3 miljoen euro extra. Het UWV noemt deze toename historisch gezien fors, vooral omdat WW-uitkeringen tegenwoordig maximaal drie jaar duren. Vroeger was dat meer dan vijf jaar. Een Rotterdammer die in februari dood in zijn huis werd gevonden... is waarschijnlijk vermoord om het geld van zijn leveringsverzekering op te strijken. Vier andere Rotterdammers worden verdacht van moord... en poging tot oplichting van een verzekeringsmaatschappij. De man werd vastgebonden gevonden door een huisgenoot. De huisgenoot is een van de verdachten. Het OM zegt dat de man een ongevallen- en overlijdensverzekering had. Hij zou hebben gedacht dat hij alleen mishandeld zou worden... en dat hij daarna door de verzekeringsuitkering nooit meer zou hoeven werken. Minister Ascher heeft namens de Nederlandse regering spijt betuigd voor de Nederlandse slavernij. Hij deed dat bij de nationale viering van het afschaffen van de slavernij precies 150 jaar geleden. Ik kijk terug en betuig diepe spijt en berouw over hoe Nederland is omgegaan met de menselijke waardigheid, zei Ascher bij het Nationaal Monument Slavernijverleden in Amsterdam. De minister kreeg na zijn uitspraak applaus van de honderden aanwezigen. Onder hen waren ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Het Openbaar Ministerie heeft tien jaar cel geëist tegen een brandweerman uit het Noord-Hollandse Laren. De man wordt verdacht van het stichten van een aantal branden in zijn woonplaats en daarbuiten. Volgens de OM is er bewijs dat de verdachte sinds 2006 elf branden heeft veroorzaakt, waaronder enkele woningbranden. De man werd vorig jaar aangehouden. Bij de branden zijn geen slachtoffers gevallen. Uitspraak is over twee weken. Het weer, af en toe zon en een enkele buit, wordt 17 tot 23 graden. Morgen geregeld zon en 20 tot 24 graden.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 Baby, love. one thing I ask you. Let me be the one you bet that ass to. Go from Malibu to Paribu. Yeah, I have a bitch, but she ain't bad you. So hit me up when you pass through.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 Nothing like your leg guy, he too square for you smack that ass and pull your hair like that. So I jail watch, hand wait for you to salute and chew did pimp. Not many women can refuse did pimp, and I'm a nice guy, but don't get it confused. Did pimp. Shake it up, Do it like it hurt, like it hurt. What you don't like. essa gata me liga, mas tá tudo balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Gata me liga, mas tá tudo balada.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 Quem gostou, joga a mão pra cima e balança GFM. GFM. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do? took you so long? Where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. us all. Is that what demons do? They rule the world to me, destroy everything. They bring down angels like you. Now I'm rising from the ground, rising up to you.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 I could be your regular bell. And I'll see dance for little Steven and Joanna around the back of my hotel. Oh yeah. I was good, she was hot, stealing everything she got. I was bold, she was over the worst of it.